Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het oosten van Turkije is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wan. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Wan en omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen door een zware aardbeving, waarbij ongeveer 600 doden vielen. Ook de beurzen in Azië staan op verlies, onder meer vanwege bezorgdheid over de hoge rentestand en staatsschuld van Italië. De Nikkei in Tokio opende 1,8% lager dan de slotkoers van gisteren en het verlies liep al snel op naar ruim 2,5%. De beurs in Hongkong begon bijna 4,3% lager. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de PvdA ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. Partijen als het CDA, de PVV, SP en GroenLinks willen ook van de inkomensgrens af. Met de opbrengst van de hulpactie Serious Request van vorig jaar zijn ruim 13.000 aidswezen geholpen. DJ's van 3FM haalden ruim 7,5 miljoen euro op. Het geld ging tot nu toe onder meer naar onderwijs, huisbezoeken voor medische ondersteuning en naar voorlichting over aids.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 In de loop van de dag kan de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer in de Randstad op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoop het Raasdorp 4 kilometer. Een ongeluk bij de Randweg Dordrecht op de A16 vanuit Breda. 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 naar Rotterdam ook file bij de afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer op de parallelbaan. En op de A20 vervolgens van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het plein en Rotterdam Centrum nog eens 3 kilometer. Op de A22 Beverwijk naar Velsen is een probleem met een rooster in de Velsen-tunnel.